uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Tijdens een demonstratie tegen politiegeweld in Dallas zijn drie agenten doodgeschoten. Tijdens het protest zijn meerdere agenten beschoten, hoeveel is niet duidelijk. Volgens de politie liggen nog zeker drie agenten in kritieke toestand in het ziekenhuis. De betoging in de staat Texas was naar aanleiding van de dodelijke schietpartijen in Minnesota en Louisiana. Daar werden deze week twee zwarte mannen doodgeschoten door de politie. Niet alleen politici, maar ook Amerikaanse artiesten en sporters hebben daar met afschuw op gereageerd. Zangeres Beyoncé, rapper Drake en tennister Serena Williams veroordelen het politiegeweld en roepen op tot actie. Eerder zei president Obama al dat Amerika een groot probleem heeft. Bij een explosie in een trein in de Taiwanese hoofdstad Taipei zijn 25 mensen gewond geraakt. Sommige van hen zijn er slecht aan toe. Waarschijnlijk is de explosie veroorzaakt door een metalen pijp met explosieven. Die zat in een achtergelaten rugzak. De politie gaat ervan uit dat er sprake is van opzet... maar het is niet duidelijk wie het explosief heeft geplaatst... en of het om een terroristische aanslag gaat. Frankrijk is nog steeds de populairste vakantiebestemming onder Nederlanders. Vorig jaar werden bijna 1 op de 5 buitenlandse zomervakanties in Frankrijk doorgebracht, meldt het CBS. Op de tweede plaats staat Duitsland, daarna volgen Spanje, Italië en Griekenland. We gaven vorig jaar ruim 8 miljard euro uit aan zomervakanties in het buitenland. Gemiddeld ruim 800 euro per persoon. Het weer, overdag eerst bewolkt met af en toe regen. Later op de dag breekt de zon vaker door, maar er blijft kans op een bui. Het wordt zo'n 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 horen richting Zaandam staat een file tussen afrit Weidewormer en Knopend Zaandam van 3 kilometer.